is broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them spring. prachtig nummer toch? Om de show mee te beginnen op deze zondagmorgen. Deze mooie zondagmorgen. Het is nog een beetje fris, maar het wordt vanmiddag natuurlijk heerlijk. Een prachtige, ja, bijna na zomerdag. Welkom bij de show, welkom bij de zondagmorgen van ZVL. Ik ga je oren vertroetelen tot 12 uur met heerlijke muziek en een paar interessante onderwerpen. Dus stay tuned. Het is zomer. ZVL. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. En een van de prachtigste nummers die we hier hebben vandaag is er een van George Harrison. Here Comes the Sun. Here comes the sun, I say, it's alright.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 En daarvoor natuurlijk George Harrison met een heel ander hemellichaam. Je hoorde Here Comes the Sun. Straks over ongeveer een eh, minuut of twintig hebben we een mooi onderwerp. Nou ja, mooi eigenlijk een zorgelijk onderwerp. We gaan het hebben over AI-beelden van kinderen.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 Och, och, och, och. En Boudewijn de Groot en eh, Avond. Nou, voor de mooie dag vandaag. Dat zie je natuurlijk aan eh, het weertje buiten wel. Mooi zonnetje en eh, straks ook een wolkje. Zou zomaar kunnen. Geen regen, zie ik. Eh, zonkracht 3. Dus smeren is misschien niet helemaal nodig. Hoewel je natuurlijk altijd een beetje moet uitkijken met het zonnetje. Het wordt gewoon een fijne dag. En ja, een leuke dag om naar buiten te gaan. En misschien is er wat te doen in de regio.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 Ook heel prachtig, maar wij kozen natuurlijk voor de oorspronkelijke. Over een paar minuten gaan we praten met Sven Stijnman. Hij is persvoorlichter van Terre des Om. Eh, kinderorganisatie Terre des Om maakt zich ernstig zorgen over het steeds groter wordende aanbod van beelden van kindermisbruik die met behulp van AI eh, zijn gemaakt. De organisatie roept daarom overheden en techbedrijven op om met maatregelen te komen om dit te stoppen. Over een paar minuten gaat Herman de Bruin eh, in gesprek met Sven Stijnman over dit toch wel ongelooflijk lastige probleem. Het komt eraan na deze van Birdie en Skinny Love.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 Sven, welkom. Hi. Ja, AI-beelden van kindermisbruik. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die niet precies snappen wat dat is, maar het is net zo echt als echt. Ja, eigenlijk wel. Eh, inmiddels wel, moet ik zeggen. Eh, AI heeft natuurlijk ook zijn opstartfase gehad. Mhm. Maar nu is het neppen van het echte eigenlijk niet meer te onderscheiden. Nee, en wat is dan eh, het, nadeel van dat niet echte zijn? Want kindermisbruik en beelden, dat is natuurlijk heel slecht. Maar dit zijn geen echte beelden, of toch wel? Nou, eh, eh, in zekere zin zijn het toch echte beelden, want AI moet leren. Hè? En eh, dat doen ze door naar echte beelden te kijken, echt daarvan gebruik te maken. Dus zodoende kunnen ze ook het neppen maken. Dus ook al lijkt het nep, voor ons is het hartstikke echt. maar, ja, maar ook voor slachtoffers. Hè? Ehm, zij kunnen zich misschien wel herkennen in de beelden die als nep gemaakt zijn, of de mhm. situatie herkennen. dus dus hertraumatisering ligt zeker op de loer dan. Maar is het dan ook verboden ja, nou ja, kijk, ze maken gebruik van echte beelden hè, om iets te maken. Dus in die zin is het al crimineel, hè, want dan, je hebt iets al in handen wat al niet mag. Eh, maar het blijkt ook goed crimineel te zijn, wat ook terecht is. Want eh, onlangs is er ook een, een groep eh, mensen opgepakt die een mhm. platform hebben waar ze, of hadden, waar AI-beelden van, van kindermisbruik ehm, ja, gedeeld werden. Ja, jullie stellen als het dat dus het bestreden moet worden. Hoe kunnen jullie daar een, een deelgenoot van worden van die bestrijding? Nou, we zijn er al hartstikke mee bezig. Ehm, mhm. eh, met name, kijk, wij zien natuurlijk een, een rol voor Europa weggelegd eh, in dit eh, geval. Mhm. kijk, Nederland natuurlijk ook. Nederland moet bepaalde Europese wetten gaan steunen. Onze oproep is eigenlijk aan de overheden, aan de Nederlandse overheid, naar Europa, naar andere overheden. Ehm, kom met goede wetten, regels, normen voor dit soort zaken. Want ehm, bijvoorbeeld techbedrijven, maar ook social media platforms. zij maken het mogelijk dat deze beelden gemaakt kunnen worden, maar ook dat die verspreid kunnen worden. Ja, nou, wat ons betreft moet dat gestopt worden. Ja, en vaak lopen overheden achter dit soort dingen aan, want het gaat steeds sneller. En heb je het idee dat het toch eh, wel gezien wordt door overheden dat ze dit moeten gaan bestrijden? Ja, het wordt zeker gezien. Maar wat je zegt inderdaad, ja, de criminelen zijn altijd een stapje voor. Hè? <laughs> Dat zie je ook hier weer, ehm, eh, ook met zo'n platform. Maar het, ik weet niet of het positief is, maar het, ook deze mensen komen steeds meer into the open. Hè, waar eerst nog het dark web eh, eh, massaal gebruikt werd. hè, mhm. dus dat is een stukje van het internet waar bijna niemand kan komen. Wordt het nu ook veel meer in het openbaar gevonden. En dat is ergens ook weer heel zorgelijk natuurlijk. Want dat betekent ook dat ze heel erg brutaler worden en kennelijk ook het idee hebben van, nou, wij zijn toch onaantastbaar. Ehm, eh, dus vandaar ook onze oproep, kom met goede regels, kom eh, met, met handvaten, ook voor techbedrijven, om eh, dit te stoppen. Want ja, anders blijven kinderen, hè, wiens privacy uiteindelijk gigantisch geschonden wordt. en voor jaren en jaren uh, ja, blijft hij gewoon voor altijd een eeuwig slachtoffer. Ja, en dan zijn we weer bij de kinderen waar jullie ook eh, je zorgen over hebben. Want de stijging is spectaculair hè, van wat er gebeurt in, eh, dat, die AI-beelden met kindermisbruik. Ja, dit is een, een, een Britse organisatie, eh, de Internet Watch Foundation. En eh, over de periode van afgelopen jaren, dus januari tot juni 2025, eh, ehm, zijn er 210 webpagina's gevonden waar dit soort AI-beelden op stonden. En vorig jaar, in diezelfde periode, waren er nog slechts 42. Ja, dat dus is gewoon een stijging van 400 procent. Het wordt tijd dat daar paal en perk aan gesteld wordt dus. Eh, wat ons betreft wel, en zo ja. snel mogelijk. Ik hoor weer een petitie aankomen, of is dat even te ver nog? <laughs> Nou, op, op dit moment zijn we ook heel goed bezig met uh, collega-organisaties... Eh, waarin we ook samenwerken. Want ja, samen staan we sterker in dit geval. Ook om duidelijk ja, die vuisten te maken... en, en duidelijk te maken ook richting politici en, en de politiek... dat, dit, dat, dat ze toch echt nu met maatregelen moeten komen. Kan het publiek dat op een of andere manier ondersteunen? Nou ja, kijk, ze, ze kunnen ons natuurlijk al steunen in ons werk. Hè? Dus ja. Eh, heel graag natuurlijk. Uh, hè, er is geld voor nodig. Maar eh, ja, bijvoorbeeld de komende verkiezingen, hè, die komen er ook aan. Ja. Lees gewoon heel goed de plannen door van de politieke partijen. Hè, Hoe zij internet zien. Is het een vrijhaven voor van alles en nog wat? Of moeten er ook bepaalde regels zijn? Ik, ik, kan me er ook voorstellen dat het af en toe ook bij de mensen onder de radar zit. Dat het nog niet zo bekend is. Nou, maar dat is zo jammer ook, hè? want uiteindelijk, eh, het is niet wat per se veraf gebeurt of alleen maar in, een land in Azië of Afrika. Hmm. Het gebeurt ook in, in een Nederlandse eh, huiskamer. Precies. En ehm, dat maakt het ook weer juist heel dichtbij. Het kan zomaar gebeuren dat het eh, bij de buurman of bij de buurvrouw gebeurt. Ehm, hè? Want dit soort beelden van misbruik, in de meeste gevallen worden die gemaakt door mensen die in de eigen omgeving zitten. Nederland is erbij betrokken in ieder geval, dat is wel duidelijk. Ondanks dat het wat onder de radar zit en niet iedereen het snapt dat wat dat precies gebeurt. Ja. Dat is duidelijk. Eh, geef nog even de website dat mensen het nog een keer na kunnen lezen. Want ik neem aan dat jullie het ook daarop hebben staan. Zeker op onze website eh, terdesom.nl eh, is van alles te vinden. Ook over AI, maar ook over online seksueel misbruik en andere mooie thema's dan is het helemaal duidelijk. Sven Stijnman, persvoorlichter Terdesom, over de AI-beelden van kindermisbruik die bestreden moeten worden. Dankjewel voor het gesprek en heel veel succes ook en sterkte in de strijd maar weer. Het is zomer. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Another summer day has come and gone away. In Paris and Rome. I wanna go home. Mm-hmm. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know.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 And you want to travel with her. And you want to travel blind. And you know you can for she's touched your perfect body with her mind. Een van de meest klassieke nummers van Leonard Cohen hierbij zet ZVL. Och, wat mooi. Suzanne. En iedereen kent het, hè? En het gekke is, vroeger zat iedereen dat ook te spelen. Nou ja, iedereen, iemand die een beetje gitaar kon spelen vroeger, die deed dat. En die zong dit lied van deze legendarische man. Verder hoorde je Michael Bublé met Home uit 2011. Het gaat al richting 11 uur. En ik eh, heb je beloofd om in dit uur even te kijken naar de agenda. Wat is er vandaag te doen? Maar helaas staat er in onze agenda niks eh, bijzonders wel voor de komende week. Dus als jij denkt bij jezelf, goh, ik heb toch niks te doen. Misschien kan ik ergens naartoe. Misschien kan ik iets gaan bezichtigen. Misschien kan ik aan iets deelnemen. Ga dan naar onze agenda. Omroepzvl.nl, omroepzvl.nl. Het staat helemaal vol met hartstikke leuke activiteiten de komende weken.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 When the words you say are, ah, baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. If I gave a thought to fascination, I would know it wasn't right to care. Logic doesn't seem to mind that I am fascinated by a love affair. Still, my heart would benefit from a little tenderness from time to time. But never mind, cause baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall love. hold on just a moment and be sure it's not for vanity. Look me in the eye and tell me love is never based upon insanity. Yeah. Hear the way my heart is beating, hurry up, the moment's fleeting. Kiss me now. thinks it's cool to fall. Baby, I'm a fool that thinks it's cool to fall. And I would never tell if you became a fool and fell in love. Lekker een beetje soft jazz hier bij ZVL. Aan het einde van het eerste uur van de zondagmorgen van ZVL. Straks, over een uh, minuut of zeven, gaan we aan het tweede uur beginnen dan heb ik weer hele mooie muziek voor je. Beetje meer tempo. Gezellig ook. Om eh, de zondagochtend mooi af te sluiten. Dus blijf bij me. Blijf bij ZVL. Tot besluit van dit uur. Fleetwood Mac. En Landslide. Een van de minder bekende hits van ze. Maar wel prachtig. Dus blijf lekker hangen. Eh, en daarna nog wat violen om het uurtje af te maken. Ik ontmoet je weer over een minuut of zes, zeven hier bij ZVL. Tot zo. to my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in snow covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my reflection in the snow covered hills. Well, a landslide bring it down.